Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Tientallen Nederlandse fotomodellen hebben melding gedaan van seksueel overschrijdend gedrag tijdens hun werk. Dat meldt Brandpunt. De modellen klagen over vunzige opmerkingen die worden gemaakt tijdens een fotosessie. Maar er zijn ook meldingen van aanranding en stalking. Tegen een bepaalde kledingstylist over wie veel klachten binnenkwamen loopt al een onderzoek. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson gaat binnenkort naar Iran. Hij maakte eerder een onhandige opmerking over een Brits-Iraanse vrouw die in Iran in de cel zit. Ze wordt beschuldigd van het willen omverwerpen van het Iraanse regime. Johnson zei dat ze in Iran journalisten opleiden, waardoor Teheran haar nu ook beschuldigt van propaganda tegen het regime. In drie Italiaanse steden zijn bij een grote politieoperatie tientallen maffiaverdachten opgepakt. Ook werd beslag gelegd op bezittingen zoals bedrijven, stukken grond, auto's en bankrekeningen. De totale waarde daarvan was zo'n 55 miljoen euro. De maffiaverdachten hadden zich schuldig gemaakt aan afpersing en fraude bij openbare aanbestedingen. De politie heeft tientallen invallen gedaan in Brabant en Limburg in een groot onderzoek naar synthetische drugs. Er zijn verschillende mensen aangehouden. In Waspik stond in een loods bijna 50.000 liter formamide, de grondstof voor speed. Die hoeveelheid is volgens de politie miljoenen euro's waard. De oud-directeur van het Stedelijk Museum, Beatrix Roef, spreekt tegen dat ze ruim 4 ton heeft bijverdiend in haar tijd bij het museum. Het was de reden waarom ze moest opstappen, maar volgens Roef gaat het om inkomsten voor werkzaamheden die ze voor haar tijd bij het Stedelijk verdiende. Een bonus voor haar medewerking aan de opbouw van een kunstcollectie in Zurich. Het weer vanavond koelt het in een groot deel van het land snel af tot rond het vriespunt. In het noordoosten, waar het bewolkt is, blijft het boven nul. Morgen is er vrij veel bewolking. Later breekt in het westen de zon soms door en het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits in de Randstad. Vooral rond Utrecht staan meer files dan anders. Dit zijn de files die eruit eh, springen in de Randstad. De A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg 20 kilometer na een ongeluk. En van Amsterdam naar Utrecht een half uur extra voor de Leidse Rijntunnel. Daar zijn ze aan het doseren. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam ook een half uur erbovenop. Vanaf Delft tot Dorp rijdt het stapvoets.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 生。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 by the lights of the palace arcade.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 car for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. his dream good times, but remember this.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 you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way.